Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er is tot nu toe ruim 600.000 euro opgehaald... voor slachtoffers en nabestaanden van de aanslag in Maagdenburg in Duitsland. Vorige week reed een automobilist daarin op een drukbezochte kerstmarkt. Vijf mensen kwamen om het leven en meer dan 200 anderen raakten gewond. Maagdenburg heeft een rekening geopend om slachtoffers financieel te ondersteunen. Later wordt gekeken hoe de donaties verdeeld kunnen worden... Een vliegtuig dat onderweg was van Oslo naar Amsterdam... heeft kort na vertrek een noodlanding gemaakt. Aan boord van het KLM-toestel was een hard geluid te horen... zegt een woordvoerder van KLM. Daarom is besloten om uit te wijken naar het vliegveld van Torp... in het zuiden van Noorwegen. Het toestel kwam daar in het gras terecht. De 182 mensen die aan boord waren... zijn met bussen terug naar Oslo gebracht... De toestand in het gebied waar twee Russische olietankers eerder deze maand in de problemen raakten is kritiek. Dat meldt het Kremlin. De tankers verloren samen zo'n 3700 ton zware stookolie. Dat spoelde aan op stranden van de Zwarte Zee. Watervogels raakten besmeurd en 21 dolfijnen zijn door de vervuiling doodgegaan. Verschillende steden in het gebied hebben een noodsituatie uitgeroepen. De Russische olietankers raakten beschadigd tijdens een storm. Bij het ongeluk kwam één bemanningslid om het leven. Ajax-supporters zijn niet welkom bij de bekerwedstrijd uit tegen AZ op 14 januari. De gemeente Alkmaar weert ze omdat het tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen de Amsterdammers fout ging. Ajax-supporters bestormden toen een AZ-supporterscafé. De Alkmaarse burgemeester houdt er rekening mee dat AZ-supporters rond de komende wedstrijd wraak willen nemen. Het weer op veel plekken mist.